Voor spoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De openbare aanklager in Illinois dient geen aanklacht in tegen James Levine... de voormalige dirigent van de Metropolitan Opera in New York. Hij werd vorige week beschuldigd van seksueel misbruik. Levine zou 30 jaar geleden een jongen van 16 hebben misbruikt. Volgens de aanklager zijn er meerdere factoren die tot deze beslissing hebben geleid. Zo blijkt degene die Levine heeft beschuldigd... seksueel meerderjarig te zijn geweest op het moment dat het misbruik zou hebben plaatsgevonden. Ook was er geen sprake van dwang. Afgelopen week werd Levine door nog drie mannen beschuldigd... waarna hij door de Metropolitan werd geschorst. Voor zover bekend hebben de mannen geen aangifte gedaan. Levine heeft de beschuldigingen steeds tegengesproken. Bij geweld tussen Palestijnse betogers en het Israëlische leger... zijn twee betogers omgekomen. De Rode Halve Maan behandelde meer dan 750 gewonden. De meesten hadden traangas ingeademd... maar ook honderden waren geraakt door kogels. De betogers gingen na het vrijdaggebed de straat op om te demonstreren tegen het Amerikaanse, de, de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Op de Gazastrook, in Israël en op de westelijke Jordaanhoever liepen de demonstraties uit op rellen. Duizenden Palestijnen gooiden onder meer met stenen naar Israëlische militairen. Vanuit de Gazastrook werden raketten afgevuurd op Israël. Niemand raakte daarbij gewond. In Oekraïne hebben de autoriteiten de Georgische oud-president Saakashvili voor de tweede keer binnen een week aangehouden. Dinsdag werd hij gearresteerd in zijn appartement in Kiev, maar honderden aanhangers wisten hem toen uit een politiebus te bevrijden. Nu is hij opnieuw aangehouden. Dat gebeurde volgens het Oekraïense Openbaar Ministerie zonder geweld. Saakashvili wordt verdacht van het helpen van een criminele organisatie en van machtsmisbruik.